Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Inwoners van Arnhem hebben tot nu toe zo'n 40.000 euro gedoneerd... voor geduperen van de brand die donderdag een huizenblok in het centrum in de as legde. Zo'n 45 mensen weten nog niet of hun winkel of huis nog bruikbaar of bewoonbaar is... of weer bewoonbaar kan worden gemaakt. De gemeente Arnhem opent morgen een noodloket... waar mensen die documenten kwijt zijn een nieuw paspoort of rijbewijs kunnen krijgen. Drie mannen zijn opgepakt in verband met de brand. Frankrijk gaat de opbrengst van de rente op bevroren Russische banktegoeden gebruiken voor wapen- en munitieleveringen aan Oekraïne. Het geld werd vastgezet na de Russische invasie van Oekraïne begin 2022. De Franse minister van Defensie Le Cornu zegt dat het geld gaat naar een nieuw pakket aan militaire hulp. Met daarin onder meer granaten en bommen voor de in Frankrijk gebouwde Mirage 2000 gevechtsvliegtuigen. We er gaan ook gebruikte gevechtsvoertuigen naar Oekraïne. Interim-leider van Syrië, Shara, heeft opgeroepen tot vrede en het bewaren van de nationale eenheid. Aanleiding voor zijn oproep is de uitbarsting van geweld... waarbij de afgelopen dagen honderden mensen om het leven zijn gekomen. Aanhangers van de verdreven dictator Assad begonnen met het geweld. Het lijkt erop dat pro-regeringstroepen daarna wraak hebben genomen op de EK Indoor Atletiek heeft de mannen-estafetteploeg goud veroverd op de 4x400 meter. De Nederlanders bleven de Spanjaarden en de favoriete Belgen knap voor. Samuel Scheppel haalde de Europese indoortitel op de 800 meter in een nieuwe Nederlandse recordtijd. Het zilver ging naar de favoriet, de Belg Elliot Creston, en het brons werd veroverd door de Ier Mark English. Het weer. Vanavond helder. Het koelt snel af. Minima vannacht tussen 0 en 4 graden. In de noordelijke helft van het land plaatselijk soms dichte mist. In de loop van morgenochtend flinke zonnige periode. Het wordt dan 12 tot 16 graden. De dagen daarna frisser en vanaf woensdag kans op een bui.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 Sunday, cause I do it so bet Now this whole world has no clue what to do with us. I got enough money in the bank for the two of us. Plus I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home. G-G-L-L-A-M closer to you. We both are here to have big fun, so let it win.